Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het telefoon- en internetnetwerk in de Gazastrook lijkt weer op gang te komen. Telecombedrijf Paltel zegt dat de verbindingen langzaam worden hersteld. Inwoners van Gaza merkten de afgelopen uren al dat ze weer bereik hadden. En ook familieleden in het buitenland zeiden dat ze weer contact kregen, meldt Al Jazeera. Door Israëlische bombardementen lag sinds vrijdagavond in bijna heel Gaza het telefoon- en internetnetwerk plat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei daardoor ook geen contact meer te kunnen leggen met Nederlanders in Gaza. Ondanks de intensivering van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook... zijn de onderhandelingen tussen Israël en Hamas gisteren doorgegaan, meldt persbureau Reuters. De onderhandelingen die via Qatar lopen zouden wel veel langzamer gaan. De oorlog heeft in Gaza tot nu toe aan zeker 8000 mensen het leven gekost... meldt het gezondheidsministerie in het gebied. De helft daarvan zouden kinderen zijn. Volgens humanitaire organisaties is het niet mogelijk om officiële cijfers te bevestigen... maar zijn ze in het verleden wel betrouwbaar gebleken. Acteur Matthew Perry is overleden. Meerdere bronnen melden dat hij dood is gevonden in zijn huis in Los Angeles... Perry werd vooral bekend door zijn rol als Chandler in de populaire serie Friends. Matthew Perry was 54 jaar. In Colombia wordt gezocht naar de vader van Liverpool-voetballer Luis Diaz. Hij werd zaterdagavond samen met de moeder van Diaz ontvoerd door gewapende mannen. De president van Colombia heeft laten weten dat de moeder inmiddels is gered... maar de vader van Luis Diaz wordt dus nog gezocht. Het weer, de ochtend begint droog met zon, later opnieuw buien. Langs de kust ook soms met zware windstoten tot 75 km per uur.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 Not much has your great, great, great granddaughter is pretty fine, is pretty fine. I took a trip to the year 3000 and this song had gone multi. Brown. changed, but they lived underwater. and your great, great, great granddaughter.